10 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Een hulporganisatie die normaal gesproken vluchtelingen oppikt uit de Middellandse Zee... stuurt een schip naar de wateren bij Myanmar om Rohingya-vluchtelingen te helpen. Tienduizenden zijn op de vlucht geslagen vanwege het geweld in het land. De Rohingya zijn een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische Myanmar. Volgens de VN worden ze in het Aziatische land op grote schaal verkracht en vermoord... Het schip komt naar verwachting over drie weken aan met onder meer hulpgoederen. Inwoners van Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zetten zich schrap voor orkaan Irma. Die trekt later vanavond waarschijnlijk over de bovenwindse eilanden. Mensen halen kokosnoten voor de zekerheid uit bomen, slaan massaal eten en drinken in en timmeren hun ramen dicht. In bouwmarkten is bijna geen materiaal meer te krijgen. En de meeste schade van de orkaan van de op één na zwaarste categorie wordt verwacht op Sint Maarten. Er worden windstoten van ruim 200 km per uur verwacht en veel regen in korte tijd. De Tweede Kamer gaat vandaag weer aan het werk na een vakantie van twee maanden. Na het vragenuurtje vanmiddag herdenkt de Kamer de aanslagen in, Barcelona en Camriels. De formatie gaat vanmiddag ook weer verder. De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie praten met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Mandy van den Berg stopt voorlopig als international. De aanvoerder van het Nederlands vrouwenelftal wil zich de komende periode volledig focussen op haar Engelse club Reading. Van den Berg raakte tijdens het gewonnen EK in eigen land haar basisplaats kwijt. Die pijn zit nog diep, zegt ze. Het is nog niet duidelijk of en wanneer Van den Berg zich weer beschikbaar stelt voor Oranje. Het weer nog bewolkt, maar ook af en toe zon.